Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Egypte hebben betogers een kantoor van presidentskandidaat Ahmed Shafiq bestormd. Ze vernielden er meubilair en computers. Shafiq was de laatste premier onder president Mubarak. De betogers zijn bang dat hij, als hij president wordt, gratie zal verlenen aan Mubarak, die gisteren tot levenslang werd veroordeeld. Het campagneteam van Shafiq zegt dat daarvan geen sprake zal zijn. Bij Hulst in Zeeuws-Vlaanderen heeft een onbekende automobilist vannacht een fietser doodgereden. Een andere fietser ligt gewond in het ziekenhuis. De automobilist is na het ongeluk doorgereden. Volgens de Zeeuwse politie moet hij iets van het ongeluk hebben gemerkt. Hij mist een buitenspiegel en heeft zeker één kapotte ruit. De omgekomen fietser is een 46-jarige Belg. De Birmeese oppositieleider Aung San Suu Kyi is teruggekeerd in haar land. Na een bezoek aan Thailand arriveerde ze zonder problemen op het vliegveld van Rangoon. 24 jaar lang durfde Suchi Burma Birma niet te verlaten, uit angst dat ze niet meer terug zou mogen keren. Later deze maand reist Suu naar Europa. In Londen wordt vandaag een grote vlootschouw gehouden. Ruim duizend boten zullen de Theems afvaren in aanwezigheid van koningin Elizabeth. De vlootschouw is onderdeel van de viering van haar 60-jarige regeringsjubileum. De festiviteiten begonnen gisteren en duren tot en met dinsdag. In Ghana is een vliegtuig met hoge snelheid op een busje gebotst. Het Nigeriaanse vrachtvliegtuig schoot na de landing door, brak door het hek van de luchthaven en raakte het busje. Volgens de Ghanese autoriteiten zijn er tien doden gevallen, allemaal inzittenden van het busje. De vier bemanningsleden van het vliegtuig zouden gewond zijn geraakt. Aranska Rus heeft op Roland Garros de laatste 16 bereikt. De Nederlandse won in drie sets van de Duitse Julia Gerges. In de achtste finale stuit ze op Kaja Kanepi uit Estland, die de Deense Caroline Wozniacki uitschakelde. Het weer bewolkt met van tijd tot tijd regen, vooral in het midden en zuiden van het land. Het wordt 12 tot 15 graden.